Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Mijn werking zal leiden. Bij het debat over de regeringsverklaring zei fractievoorzitter Dijkhoff te hopen dat de partijen het niet ongelezen zullen verwerpen. Volgens Dijkhoff is de taak van zijn partij groter dan de eigen achterban. Drie mannen die in 2014 betrokken waren bij de dodelijke overval op een hoogbejaarde vrouw uit Helmond zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 15 jaar. Hoofdverdachte Rizwan V werd veroordeeld voor doodslag en kreeg 15 jaar. Zijn companen kregen 8 en 6 jaar voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Daarmee zijn ze volgens de rechter ook schuldig aan de dood van de vrouw. In Pakistan is een vrouw opgepakt omdat ze zeker 17 mensen zou hebben vergiftigd. De vrouw die tegen haar zin was uitgehuwelijkd aan een familielid... wilde haar kerstverse echtgenoot doden met rattengif in zijn melk. Maar die weigerde hij te drinken. Vervolgens gebruikte haar schoonmoeder, die van niets wist... de melk om de zuiveldrank lastig te maken voor de hele familie. En die werden stuk voor stuk onwel en moesten naar het ziekenhuis. 17 van hen overleefden het niet. De Oekraïense politie heeft afgelopen nacht 40 Feyenoord-supporters gearresteerd. Gebeurde nadat een massale vechtpartij was uitgebroken met fans van Shakhtar Donetsk. Ook 12 Oekraïners werden aangehouden. Eén Nederlander zou gewond zijn geraakt. Feyenoord neemt het vanavond in de Champions League op tegen Shakhtar. Het duel wordt vanwege de oorlog in Oost-Oekraïne in Kharkov gespeeld. Het weer. Veel bewolking. Noorden van het land kan er wat regen vallen. Ook is er nog wat zon en het is een graad of 14. Morgen meer zon, maar ook wat buien en dan zo'n 11 graden.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 Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. I do. Now give me just a little time. girl. I wanna shake you down. I wanna you down. I give you all the loving you need. I'm gonna love you, Let me take you down.